Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland voldoet dit jaar vermoedelijk wel aan de NAVO-norm voor defensieuitgaven. Volgens nieuwe cijfers van het Militair Bondgenootschap... geeft Nederland waarschijnlijk meer dan 2% van het bruto binnenlands product uit aan defensie. Naast Nederland zijn er nog 22 landen die de norm halen. Dat was nooit eerder zoveel, zei secretaris-generaal Stoltenberg. Slechts enkele landen haalden het doel in het verleden... Sinds de oorlog in Oekraïne zijn meer landen bereid om toe te werken naar 2 Pro-Palestijnse demonstranten bij de Universiteit van Amsterdam hebben de campus op het Science Park verlaten. Ze wilden op het terrein overnachten, maar de universiteit stond dat niet toe. Burgemeester Halsema vroeg hen om barricades te verwijderen om te voorkomen dat er mobiele eenheid ingezet zou worden. Dat was uiteindelijk niet nodig omdat de betogers zelf vertrokken. De politie verwijdert de barricades alsnog. Volgens de UvA zijn er vernielingen aangericht op het terrein. De VN-hulporganisatie UNRWA krijgt bijna 9 miljoen euro extra van Noorwegen. Dat geld komt bovenop de 24 miljoen die Noorwegen al had beloofd. UNRWA is verantwoordelijk voor onderwijs, onderdak en humanitaire hulp aan Palestijnse vluchtelingen. Volgens Noorwegen is extra hulp hard nodig... Veel donorlanden zetten de hulp tijdelijk stop nadat Israël UNRWA beschuldigde van betrokkenheid bij de terreuraanslagen van 7 oktober. Het nieuwe kabinet wordt op dinsdag 2 juli beëdigd. Kandidaat-premier Schoof zei dat gisteravond... na afloop van de eerste dag van gesprekken met een deel van zijn nieuwe ploeg. Het ging onder meer over de zwaarte van functies... en de balans tussen privé en werk. Schoof sprak van goede gesprekken in een prettige sfeer en vandaag gaan die besprekingen verder.